kus me nog eenmaal voordat je gaat. Kus me nog eenmaal voor jij me verlaat. Laat ons vergeten wat tussen ons heeft bestaan. En als vrienden uit eh, elkaar gaan. Je staat op het punt om voorgoed uit mijn leven te gaan. Jouw mooie belofte, daar denk je al lang niet meer aan. Ik wens je het beste, er is toch niets meer aan te doen. Kom geef me je hand maar en dan voor het laatst nog een zoen. Kus me nog eenmaal voordat je gaat. Kus me nog eenmaal voor jij me verlaat. Laat ons vergeten wat tussen ons heeft bestaan. En als vrienden uit elkander gaan. Ik doe onverschillig en zeg je, het laat me steenkoud. Dat jij van die ander en voortaan van mij niet meer houdt. Ik laat het niet blijken, maar ik heb in mijn hart veel verdriet. Zou graag willen huilen, maar tranen die helpen me niet. Laat ons vergeten wat tussen ons heeft bestaan. En als vrienden uit elkander gaan. En als vrienden uit gaan.